En eh, we gaan de komende twee uur weer over naar het, gewoon het betere handwerk, om het zo maar eens te zeggen. Gewoon weer echt zoals je dat vroeger ook deed, hè? gewoon platen opzetten. En platen opzetten en, en, en naaldjes in de groef zetten en zo. Dat zingen, zo dingen allemaal. En eh, nou ja, over de muziekhuis vandaag heb ik helemaal niks te vertellen. Dat vind, vind ik zo leuk. Want mijn speciale gast is er weer, hè. Zoals elke eh, eerste woensdag van de maand. Bart van der Weer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en uh, nou ja, met Bart gaat het, een beetje je nooit van tevoren wat er gaat komen. Tenminste, ik niet. Hij wel, maar ik niet. <laughs> ik heb zo stiekem begrepen dat het voor de Moody Blues fans na, eh, een, na drie uur feest wordt. Ja. Uurlang Moody Blues. Oh, een uur lang Moody Blues. Uur lang Moody Blues. lang Moody Ja, hij, hij bepaalt het, dames en heren. Dus klachten kunt u sturen naar 0657 329 55123 en 567 819 1112. Hoe, weet je, weet je dat uit jouw Ja, dat weet ik. Dat heb ik net gezien in je telefoon. <laughs> <laughs> maar goed, het eerste uur houden we het lekker gevarieerd. En de tweede uur gaan we dus eh, doen ehm, eh, integraal dat ontzettende klassieke mooie album The Days of Future Past. Ja, dat is zo'n mooi album. Ah, oh, dat is zo mooi. Toch, zo heet Ja, nee, zo is dat. Zo is ja, dat. wel. Het eerste album in de nieuwe line-up van de Moody Blues. Maar goed, daar gaan we straks meer over vertellen. Dat doen we twee uur. Dus The Days of Future Past. Maar uh, we gaan beginnen mee, want ik zit te lullen, maar het is eigenlijk jouw beurt. Eh, wat gaan we doen? We beginnen de eerste twee ook eh, lekker gevarieerd met de Police. We beginnen met een, een instrumentale track van een LP, Zenia Mondata uit 1980. En daar kennen we natuurlijk wel een paar nummers van. Die zijn op single uitgebracht. Hey, wat zei je nou, 1980? 1980. Ja, dat mag niet van Op Harms hoor. Die houdt niet van 80 jaar muziek. Nee, daarom moet hij ook niet luisteren. <laughs> Maar eh, daar kennen we een paar tracks van. Die zijn al single uitgebracht. Don't Stand So Close To Me. En The Do Da Da en The Do Da Do en weet ik veel. Maar eh, we draaien als eerste een instrumentaal gecomponeerd Eddie Summers. Behind My Camel. muziek achter een horrorfilm kunnen zijn, hè, dit. <laughs> het is zo lekker muziekje. Ja. Echt heerlijk. Ik voel me ook helemaal zitten op zo'n kamel, hè? Ja, ja. Eh, behind my camel. Ja, ja. Ja, geweldig. Ik vind ja, of hij bedoelt dat hij achter zijn sigaret zit. Kan ook <laughs> natuurlijk. I'd walk a mile for a camel. <laughs> ja, zo was het toch? Maar dat was dus eh, de allereerste track. En die kwam van Zenia Mondata. En ook de tweede komt van de Police, van de LP, van de LP Ghost in the Machine. En dat is een eh, titel gebaseerd op een boek van Adam Kustler... over psychologie, et cetera, The Ghost in the Machine. En het was ook de eerste eh, LP van The Police met een Engelse titel. Want ja, Zenyatta Mondata is niet echt een Engelse titel. Nee. Maar Ghost in the Machine komt daar wel voor in aanmerking. Oké. En op eh, dat album, wat opgenomen is in Montserrat en in Canada... staan ook een paar bekende nummers. Every Little Thing She Does Is Magic... Spirits in a Material World... Maar wij draaien dan maar weer eens een keer wat anders. En dat heet One World, Not Three. wel van je verwacht dat je een revolver mee had genomen vandaag. Ja, dat had kunnen doen. Gisteren een eh, verjaardag, hè? 48 is het geworden, ja. Maar goed, nou, die hebben we al een keer gehad. De revolver is, uh, heeft vorig jaar uh, onze top 20 gewonnen. Hè? Die werd, werd 1. Stond de, echt de vinyl top 20. Ja, de vinyl top 20 vorig jaar was Revolver nummer 1. Ja, dit was de Police. En eh, opgenomen dus in eh, de Air Studios, onder andere op Montserrat. En dat was dan weer eh, de studio van Beatles producer George Martin. Juist, helemaal correct. Ja, hij heeft daar ook nog eens een groot concert georganiseerd in, uh, in Montserrat. Voor de People of Montserrat. Er was iets fout gegaan met een, een van de natuurramp, geloof ik. Ja. Wij hebben hier een groot concert georganiseerd. En deed Sting inderdaad ook aan mee. En Paul McCartney deed er mee. En Phil, Collins. Phil en, Collins Ja, nog een aantal hele grote jongens allemaal vrienden eigenlijk van George Martin. Die daar toen een eh, fantastisch live concert gaven. Er is, uh, is nog een, eh, een, een, dvd van geloof ik. Ja, die heb ik natuurlijk. Ik heb, van de week de eerste tien minuten zitten kijken op YouTube. Maar toen was het al half twee s'nachts. Ja. Ik denk nou, volgende keer Jij, jij dacht zo van, ik ben zo'n figuur die elke avond laat naar bed gaat... maar s morgens weer vroeg op moet. <laughs> dan ben ik bang dat ik mezelf tegenkom op de trap. Ehm, ja. ja. Nee, dat klopt helemaal. Ja, Oké. Klopt helemaal. Nou, vertel. Wat is de volgende? De volgende die komt eh, van de groep Pink Floyd. Ah. Die kennen wij natuurlijk eh, van onder andere The Wall. Ja, maar dat is al heel, heel, heel veel jonger hoor dan dit. Ja, nee, precies. Maar dat, dat is eigenlijk waar de meeste mensen de Floyd van kennen. Ja, en van, eh, van Dark Side of the Moon. Hè? Ja, natuurlijk. Maar voor die tijd, eind jaren 60, begin jaren 70... hadden ze ook al wat commercieel succes. Ze hadden twee singeltjes uitgebracht. See Emily Play. Ja. Dat haalde de top 40 niet. Dat was in 67. En vier jaar later scoorden ze dan toch een klein hitje. Nummer 30 haalden het in 71 met Arnold Lane. Gek is dat ik het gevoel heb dat dat veel eerder was. Ja, dat dacht ik eigenlijk Dat, dat Arnold Leen. volgens, mij, volgens mij is dat ook zo hoor. Want misschien dat het een keer opnieuw is uitgebracht. Maar het is geen liedje wat je in, die, in 71 verwacht. Maar dat was in, de, in, ieder geval in de tijd van Sid Barrett. Ja, dat klopt. Maar ik, ik denk dat, dat Arnold Leen en, en C. Emily Play... dat is uit dezelfde periode. Ja, en hij, heeft daar lid, hij is lid geweest van eh, de Floyd van 64 tot 68. Dus ja, precies. Dus dan moet het in de jaren ja, Dit is, dat zeg ik. Dat, als er 71 vermeld staat, klopt het niet. Of het, is, het kan zijn, dat is natuurlijk wel vaker zo... dat er dan iets opnieuw wordt uitgebracht... en het dan ineens wel een hit wordt. Dat kan wel. Maar ik kan me herinneren dat dit is echt gewoon muziek uit, uit de, de psychedelic period. Ja. Hè, dat je 66, 67, 68 zo'n beetje. Maar wel mooi. Ja, Sid, het Sid was geniaal, maar wel zo geniaal dat hij eigenlijk gek was. Ja. and nasty soul. slot. Ja, oké. Okay. Nou, we hebben het even nog even precies nagekeken. Want eh, die gegevens, eh, die, ja, daar kan je natuurlijk niets doen. Je kijkt op internet en dan denk je dat die gegevens kloppen. Klopt dus geen... geen eh, reet van. <laughs> reet van. Want ik zal het u even vertellen, dames en heren. Want ik ben natuurlijk de expert. <laughs> Ik weet natuurlijk alles. <laughs> Dankzij de computer. Kijk. Eh, Arnold Lane was de eerste single eh, uitgebracht door de Engelse psychedelic rockband Pink Floyd. Eh, later gewoon simply Pink Floyd genoemd. Ehm, dus dat was het. het nummer is geschreven natuurlijk inderdaad door Sid Barrett. En ehm, het is eh, die, die, die samen met, eh, even kijken hoor, wat staat er nou precies? Eh, die, samen dus met, met onder andere Dave Gilmore en Roger Waters Pink Floyd opzetten. Zo was het ongeveer. Dus het nummer komt uit 1967 en niet uit 71. Zoals andere bronnen ons proberen te doen geloven. Ja. Nou, dan weten we dat tenminste ook, weten weer, dat tenminste ook, ook weer rechtgetrokken. Is ook weer rechtgetrokken. Was de volgende? Eh, eh, ook van de Pink Floyd trouwens. Ja. Ook van de Pink Floyd. Maar dan eh, zonder Sid Barrett, want die was er toen al niet meer. Nee. Ehm, letterlijk en figuurlijk niet meer. Het studioalbum heet Metal. Ja. En dat komt dan, zoals hier <laughs> staat, uit 1971. Ja. Dat hopen we dan maar. Ja. En het nummer wat wij gaan draaien is One of These Days. Begin met een hoop slecht weer, dat wel. <laughs> maar stiekem... Ik, denk zo denk zomaar stiekem dat Bart gisteren met de tandarts geweest <laughs> en dat hij daar een kopje koffie gedronken heeft. Met een klontje. Met een klontje. <laughs> ja, <laughs> nou, je bent zo psychedelisch bezig vandaag. Dr. Robert. Ja. Dit, was album, dit album was eh, de voorloper van het... Eh, ja, toch eigenlijk wel het meest beroemde Pink Floyd album. Eh, Dark Side of the Moon uit 74. Wat door velen dus echt wordt beschouwd als het allerbeste Pink Floyd album dat er is. Nou weet je, we hebben zo meteen eh, eerst even de Dutch Mountains, LP. Maar de, Dark Side of the Moon, die heb ik dus ook bij me. Dus heb je ook bij je? Ja, die heb ik ook bij me. Dus oh. kunnen we daar ook nog wat van draaien? Ja, nou, is een ik heb hem eh, onlangs helemaal opnieuw aangeschaft. Oké. Op 180 gram vinyl. Prachtige, eh, klinkt hij zo. En, en remastered. Het is trouwens een album dat uh, geproduceerd werd door, uh, door Alan Parsons. Maar dat, dat uh, zijn, zal dit ook wel zijn trouwens. Want ze namen dus ook veel op in de Abbey Road Studios. En Alan Parsons was daar onder andere dus technicus, ja. Ja, maar de namen die erbij staan, daar staat Alan Parsons niet bij. Oh. John Leckie en Peter Brown, Oké. die waren, deden de techniek in Abbey Road en de Air Studios. Ja. En daarnaast hebben ze ook nog opgenomen in de eh, Morgan Studios. Ja, dat kan ook. En daar zat Alan Parsons ook niet bij. Nee, nee, nee, nee. nee maar ik weet dat, dat, hij, eh, dat Alan Parsons een heel later, later was misschien, eh, een hele belangrijke rol ging spelen. Want hij heeft ook onder andere als beginnende technicus aan Abbey Road meegewerkt van, van oh, de Beatles. Klopt. <clears throat> dus, mag het. Dat was eh, in ieder geval eh, Metal en One of These Days. Ja. En dan hebben we nu iets van de eh, The Nits. Ja, leuke band is dat. <laughs> Toevallig dat ik vannacht op Spotify zat, zat, zat, zat te zoeken en kijken en zo. Toen kwam ik een, inderdaad een, een album tegen met alle goede nummers van de Nits erop. En ik denk, ja, dat was toch wel ontzettend leuk hoor. Ja, zeker erg leuk. Goede band was dat. En ehm, we hebben nou het album In the Dutch Mountains voor ons. Ja. En eh, alle, alle, nummers zijn natuurlijk eh, eh, geschreven door Hofstede. Ja. En in samenwerking met anderen uiteraard. Mhm. Maar jij wilde een bepaalde track daarvan draaien. Ja, die hoorde ik vannacht toevallig. Vond ik een mooi liedje. En dat was? DOS Days. Kijk. Days. Zo. <laughs> Daar ben ik wij tenminste. Ja, daar ben ik vanaf. <laughs> Eh, van het album In de Dutch Mountains van de Nederlandse band De Nits. Ze zijn nog steeds actief volgens mij, hè? Ja, ja. ze zijn nog steeds bezig. Niet meer eh, zo eh, elke dag van de week, maar... nee, maar ze zijn nog steeds wel, wel zijn actief. Ze geven nog wel eens een concert hier en daar. De Nits dus. En JOS Days was dat. ja, wederom Pink Floyd omdat, omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen? Eh, nou, jij niet. <laughs> ja, vanwege dat klontje. ja, waarschijnlijk wel. Eh, <clears throat> het album uh, is uh, 40 jaar oud intussen. 41 alweer. oh ja, het is 73, sorry. Ja, hij is uit 73, 41 jaar oud alweer. Ja. We hebben er vorig jaar toen nog ruim aandacht aan, aan besteed. Ik, heb, ik, ik weet nog dat ik vorig jaar zelfs een een nieuwe kopie ervan gekocht heb. Eh, op vinyl. 180 gram vinyl. Dus dat is heel duur. Dus, eh, en die, dat klinkt zo goed. Ik kan het ook horen, want ik heb hem eigenlijk dubbel nu. Ja. Ik heb er twee. <clears throat> en als je die dan naar elkaar duidt, dan hoor je toch wel eh, een, verschil. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Het is een prachtig album. Pink Floyd Dark Side of the Moon. Voor velen nog steeds het Pink Floyd album aller tijden. Ja, ja. erg mooi. Met als, eh, en we draaien trouwens het, nummer, het meest bekende nummer draaien we niet, omdat het zo bekend is. Ja, dat kent iedereen. Money. Money, dat weet iedereen wel. Dat gaan we niet draaien. Nee. Wat we wel gaan doen is The Great Gig in the Sky. Is Pink Floyd. should I be of dying? There's no reason for it. You've got to go Maar heb ze pijn. <laughs> nou, als je weet waar het over gaat, dan zou dat kunnen kloppen natuurlijk. The Great Gig in the Sky. Ja. Yep. Hoe is die zangeres, weet je dat? Claire Torrey. Claire Torrey. En ze kreeg haar, eh, voor haar bijdrage aan dit nummer kreeg ze 30 eh, pond. Want dat was het eh, toenmalige bedrag wat mensen kregen die ingehuurd werden. Ja. En vanwege het succes dacht ze toch bij zichzelf een paar jaar later van... daar gaan we even wat aan doen. Ja, dan heb je 40 pond gekregen. <laughs> maar ze heeft inderdaad de rechtszaak gewonnen. <clears throat> dus heeft een iets grotere bijdrage. Ja, toen had je nog geen CEDA, hè? Nee, nee, nee. Nee, dat bestond toen allemaal nog niet. Maar trouwens, 30 pond, hallo, dat was in die tijd in Nederland 300 gulden. Ja, nee, duidelijk, Ja, dat je dat even weet. En dat vond ze, dat vond ze te weinig dus. Dat was, ja, natuurlijk, het album, daar zijn er zoveel van verkocht. Maar ja, toen, was er, eh, toen kreeg je nog per kantje betaald, zoals het heet. Hè? Eh, dus uh, <clears throat> dat, uh, voor elk spoor dat je inspeelt als, als studiomuzikant, krijg je per kantje betaald. Dus elk spoor, dus je, weet je wel, je, je werkt met 16 sporen. Dus als je drie gitaarpartijtjes inspeelt of drie keyboardpartijtjes, nou, dan krijg je drie keer dat bedrag. En dat ah. was, uh, nou, dat was niet veel hoor. Dat was, dat was iets, ik weet niet meer precies wat het was, maar tientje, 15 gulden in de tijd. Zoveel, meer was het ook niet. Alsjeblieft. <laughs> Ja, dat, was echt niet veel. Dat was echt niet veel. En dan moet je nog belasting betalen. Ja. <laughs> Nou, ik weet niet precies wat het bedrag was. Maar ik, ik zeg maar wat. Maar het, was, het was heel weinig, dat weet ik wel. En, en je kon... Eh, ja, nou ja, goed, er was nog geen bescherming. Tegenwoordig heb je de Sena. En de Sena is dus een organisatie die uh, er dus voor zorgt dat sessionmuzikanten dus ook betaald krijgen... naar ratio van verkoop van een LP of van een plaat. Oké betere werk. Ja, ik vind dat volkomen terecht. Want, want er wordt natuurlijk op een gegeven moment... Eh, die, die, die, die gasten die in de studio spelen... ja, die spelen dat in. Die krijgen een vast bedragje. En die LP of die platen worden er eh, een paar miljoen van verkocht. En ze zien er verder niks van. Nee. En eh, dat is dus nu wel veranderd. Er zijn wel mensen die daarop op kankeren. Zo van, waarom moet dat? Nou, geloof me... Eh, ik, ik, weet het natuurlijk uit eigen ervaring. Als je als sessionmuzikant gewoon op zo'n plaat meespeelt... krijg je echt niet te veel betaald hoor. Daar kun je niet eens een brood verkopen, bij wijze van spreken. ja. Goed. waarom zou je dan nog meedoen? Ja, ja, precies. En daarom is juist een organisatie als de Sena in, in leven geroepen. Terecht. Dat, eh, dat die muzikanten gewoon ook betaald krijgen naar ratio. En dat is niet meer dan belangrijk. Kijk. Goed, niet meer dan de, eh, terecht. Next. Dat wou ik zeggen. Ja, next. <laughs> We gaan naar het album Born to Be. En dat komt nog uit de tijd van de zwart-wit televisie. Ja. Ik zag op een avond, eh, toen woonde ik nog thuis bij Paps en Bams. Ja. En toen eh, zond de VARA een eh, special uit van ene Melanie. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Maar ik was nieuwsgierig, dus ik bleef kijken. Nou, ik was volledig onder de indruk. En ik ben de volgende dag meteen naar Hogebel gerend... en heb het album Born to Be gekocht. Ja. En daar staan wel zulke fantastisch mooie nummers op. Melanie Kafka. Ja, ze, Safka. Safka, oh ja, Safka. Je hebt ook Kafka, maar dat is wel anders. <clears throat> nee, is Nee, Safka, Safka. Nee, sorry, ik was in de war. Oké, maar eh, daar staan welke tien geweldige nummers op. En de ene nog beter dan de andere. Maar het eh, meest indrukwekkende vind ik persoonlijk haar uitvoering... van het nummer van Bob Dylan. Zo indringend gezongen, Mr. Tambourine Man. play a song for me. I'm not sleepy, and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come far. upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can feel to grip, and my toes too numb to step. Waiting only for my booty to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise I'll go under it. Hey. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and nobody cares. jingle jangle morning, I'll come following. Take me disappearing down the smoke rings of my mind, through the foggy ruins of time, down past frightened leaves and the lifeless frozen trees way down to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. I wanna dance beneath a diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea with all memory and fate driven deep beneath the waves. Please let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and nobody knows where I'm going to. for me in the jingle jangle morning. I'll come following. Melanie Safka van het album Born to Be. is van Indiaanse afkomst trouwens. En ze is later getrouwd met haar eh, eh, producer. Hoe heet die man ook weer? Peter Schijkerijk. Ja, Schijkerijk, ja. Dat was hem, ja. Ik zat even een andere achternaam te denken. Maar eh, Schijkerijk, daar is ze mee getrouwd. Nog steeds trouwens. Ehm, ik heb begrepen dat ze vorig jaar gaf ze nog een concert in Nederland. En toen hoorde ik van een aantal dames die daar geweest waren... die... Ehm, eh, toen zeiden van, dit had ze beter niet kunnen doen. Oké. <clears throat> Als je dan natuurlijk eh, de Melanie van deze tijd in je, in je hoofd hebt. En ja, het is natuurlijk nu zo'n 50 jaar later of 40 jaar later. Ja, nou ja, dat was niet helemaal meer wat ze ervan verwachten. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Ja. Maar dit was, dit was werkelijk... Eh, dit was subliem. Zeer bijzonder. Subliem. Het is een heel mooi album trouwens. Ja. Ik heb ook twee LP's van Maar eh, toevallig heb ik dit album nou weer net niet. Ik heb weer de, twee opvolgers ervan. Candle in the Rain en... Eh, eh, hoe heet het dan ook weer? die daarna kwam. Dat weet ik niet meer. Dat, dat wij even op. Ja, dat weet ik niet meer welke. Okay. Waar onder andere Peace Will Come op stond. Ja, ja. Mm, According to Plan. Prachtig mooi. Ehm, Melanie dus. En de, Bob Dylan compositie Mr. Tambourine Man. En er is geen mooiere uitvoering van dit. Nee, duidelijk. Ehm, gaan we door? We gaan door. We gaan door. Gaan we door? Ja, we gaan David, door. <laughs> David McWilliams. Ja. Ehm, daar hebben ze in Engeland, in Londen vooral... een gigantische reclamecampagne voor eh, gemaakt. Ja. En dat werd ook gesteund door eh, Radio Caroline. Ja, weet ik nog. En eh, dat was werkelijk... Op alle dubbeldekkers stond zijn foto en teksten van zijn liedjes en zo. Ja. En toch heeft het niet helemaal gebracht wat, wat we ervan verwachten. Althans, niet voor het grote publiek. Nee voor de liefhebbers van goede songs... dan kom je daarbij eh, David McWilliams goed aan je trekken in ieder geval. En eh, we hebben hier een album van hem en we gaan daar één nummer van draaien. En het is Lady Helen of the Laughing Eyes. not be unkind. Silver bells and beaded bangles sounding out her name. Swinging from her watch chain dangles, her music plays again. She's a diamond studded gypsy, she's a fallen star. Slipping through the mist so easy, you needn't reach too far. Lady Helen of the laughing eyes, she will not steal your mind. Lady Helen of the laughing eyes, she will not be unkind. You will buy her flowers and presents if you don't care at all. Speak her words and breathe her incense. Write her poems on the wall. Touch her hand and taste her breathing. wonder can't be seen. She doesn't understand Lady Helen of the laughing eyes, she will not steal your mind. Lady Helen of the laughing eyes, she will not be unkind. She's understanding, undemanding, must you all be shown. She won't sit and leave you standing mind is all her own. She'll just do her best to please you, searching all around. She'll love you hard and then she'll leave you unfettered and unbound. even rustig. We moeten wel even de tijd krijgen om de microfoon open te <laughs> zetten. Hè. Wat nou? Wat zei ik ook alweer? Met je klontje. <laughs> David McWilliams. Ja. Lady, laughing with, eh, Lady Helen with the laughing eyes. Ja, ja. ja mijn klontje werkt nog steeds. Ah, ik hoor het. Gaat goed. Eh, dat was hem dus, David McWilliams. En eh, in de toekomst gaat hij vast nog wel een keer voorbij komen. Ja, en mensen die, die zich afvragen van waar kennen we die man van? Nou, de, de, bekendste nummer is natuurlijk Can I Get There By Candlelight. Ja wat veel eh, elke dag nog steeds gedaan wordt. Als begin van, eh, van het programma Candlelight. Nu op Sky Radio geloof ik. Nog steeds met Jan van Veen? Ja, nog steeds met Jan van Veen. Hij doet het nog steeds al. Hij doet het al honderd jaar geloof ik. <laughs> Toen de tijd eh, ooit begonnen bij het legendarische Radio Veronica natuurlijk. Ja. En overigens, eh, oh ja, dat is nog leuk nieuws. Hè, want eh, ehm, wat dat betreft, 31 augustus dit jaar is het 40 jaar geleden dat Radio Veronica eruit werd gehaald door de Nederlandse regering. Hmm. En ehm, op die zondag, die 31 augustus, gaan we daar een speciale uitzending over maken themaprogramma tussen 12 en 5. Met natuurlijk geïntegreerd uh, Zandvoort op zondag erin. Maar eh, we gaan die dag wel heel veel Radio Veronica doen. Het oude Radio Veronica doen. Piratenzenders op de Noordzee zwijgen. Ja, zo is dat. Hm. Ja. Een uh, kippenvelmoment was dat. Ja, zeker weten. Helaas. En nu? Eh, nu muziek, ja. Eh, ehm, ja, ik zei net uh, dat ik van de week... ik heb YouTube op mijn televisie. Oh, wat modern. Oh, en, <laughs> ja, dus ben jij modern, hè? <laughs> en toen zat ik een beetje te, zoeken naar leuke, leuke muziek. En toen vond ik Concert in Central Park. Ja. En nou heb ik dat ding gewoon als dvd in mijn kast staan. Ja. <laughs> Maar goed, ik heb hem helemaal gespeeld. En wat is dat een ongelooflijk goed concert geweest. Ja, dat, was, uh, dat was wereld. Dat, was eh, wereld. Dus vond ik het wel eh, aanleiding genoeg om meteen een nummer van Simon Garfunkel te laten nou, Dat was een reunie van ze. Ze hadden een tijdje niks meer gedaan. ze hadden een tijdje ruzie gehad geloof ik. Of geen zin meer. En toen ineens in de jaren tachtig, toen, ja, ik denk ze allebei geld nodig hadden of zo. Toen kwam er <laughs> nou, hard in ieder geval, denk ik. En eh, dat legendarische concert met onder andere Steve Gadd op drums. Een fantastische eh, toestand. En eh, toen was het, een, het was een hele mooie mix van oud repertoire van, van, van, van Simon Garfunkel. Maar ook natuurlijk van solo werk van Paul Simon zelf. Ja, want, ze deden onder andere Leed in ja, de Ja, oh, en daar sloten ze ook mee af. Ja, Ach, geweldig. En, en het, wat ik zo'n moment vond in dat, in dat concert was dat nummer dat, uh, dat Art Garfunkel dat nummer eh, New York, New York ja. Ja. En dat op een gegeven moment zit in down in Central Park of zo. En dan, dat, toen echt die hele mensen, die mensenmassa uit hun dak ging. duizend jaar. Ja. Ongelooflijk. Geweldig. I, I, think we filled the place.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 Ja, nog een mooi nummer klaarstaan, maar we hebben nog anderhalve minuut. is een beetje zonde. <laughs> Ja. Nou, dat heeft geen zin. Nee, dan uh, eh, moet je net... Eh, maar goed, we bewaren hem even tot na het nieuws. Oké. en, dan gaan we daarna met de Moody Blues verder. De Moody Blues? Ja. Oké. Lijkt me een goed plan. is zo zonde als je zo'n leuk nummer gewoon... dan eh, nou, nog geen een derde deel moet afbreken. Ja, het duurt vijf minuten ruim en dan kan je anderhalve minuut draaien. Ja, dat is zonde. Is niks. Eh, we gaan naar het nieuws en het weer van drie uur. Tweede uur gaan we dus, behalve dat die ene track die u nog te goed had van de police...